uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Westerse inlichtingendiensten hebben dit voorjaar voorkomen... dat Russische spionnen een Zwitsers laboratorium hackten. Dat meldt NRC Handelsblad. In het laboratorium werd onderzoek gedaan naar gifgasaanvallen in Syrië... en naar de aanslag op de ex-Russische dubbelspion Sergei Skripal in het Britse Salisbury. Twee Russische spionnen zouden zijn tegengehouden in Den Haag. Daarbij was de Nederlandse militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst betrokken. Volgens de NRC hadden de Russen apparatuur bij zich om in te breken op het computernetwerk van het laboratorium. De MIVD wil niet reageren. Huishoudens met middeninkomens en alleenverdieners gaan er volgend jaar het meest op vooruit. Mensen met lagere inkomens het minst, dat meldt het Algemeen Dagblad. De krant heeft de stukken voor Prinsjesdag ingezien. Haagse bronnen bevestigen de berichtgeving. Eerder vandaag meldde de NOS al dat de koopkracht per huishouden volgend jaar gemiddeld met 1,5 stijgt. De dreigende politieacties komend weekend lijken nauwelijks invloed te hebben op de voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Volgens de KNVB gaan acht wedstrijden gewoon door, ook al is er geen politie beschikbaar. Alleen over AZ Feyenoord komende zondag is nog geen duidelijkheid. De politie voert komend weekend acties voor een betere CAO. Er wordt alleen uitgerukt bij spoedeisende hulpverzoeken. is de Grappenhuis van Justitie wil de acties verbieden. Morgen dient er een kort geding. 19 hulporganisaties slaan alarm over de slechte omstandigheden in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze roepen de Griekse autoriteiten op om snel maatregelen te nemen. Meer dan 17.000 mensen verblijven in zogenaamde hotspots, terwijl die een capaciteit hebben voor 6.000 mensen. Volgens de hulporganisaties is de situatie in kamp Moria op het eiland Lesbos schandalig. De hygiënische situatie is onacceptabel, de riolering functioneert niet en er zijn lekkages al dus de hulpverleners. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Lokaal kan een mist ontstaan.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 God. Ja, dat heb je als je dyslexisch bent. Maar goed, 98, 1298. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Weer vier nieuwe werken. Um, eens even kijken. Deep Sleep Volume nummer 1 van Seven. Ehm, daar gaan we mee beginnen. Dat is uh, hele fraaie muziek. En ja, je moet zelf maar even een oordeel eh, vinden. vellen, oordeel vellen is het. Daarna Ken Verheken. Hey, eh, Verheken klinkt een beetje Belgisch. En die heeft een nieuw album gemaakt met, van Earth and Sky. Is maar eens Deep Sleep volume nummer 1. Verder, ehm, je kan natuurlijk de playlist kan je allemaal volgen op peacefulradio.info. En daar eh, kan je ook het programma op terugluisteren. Veel luisterplezier. This is Brian Kelly, composer, pianist. You're listening to Peaceful Radio.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 And thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at darlenecoldenhoven.com. devagar até onde acabar. O dente na uva, o frio, a chuva, meu medo matinal, calor e amor, inverno tropical. As cartas do tempo, as contas do vento, na soma que inventa, teu sonho alimenta, a casa suspirar rosto transpira de cores dos amores nesse meio.